Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Senegal lijken goed uit te pakken voor nieuwkomer Bassirou Diomaye Faye. Hij is de belangrijkste kandidaat van de oppositie en gaat in voorlopige resultaten aan kop. Diomaye kwam anderhalve week geleden vrij uit de gevangenis en richt zich op jongeren in Senegal. Zo wil hij onder meer de werkloosheid onder die groep aanpakken. Ook wil hij een einde maken aan corruptie. Aanhangers van Diomai V vieren al feest op straat... maar de officiële uitslag van de verkiezingen wordt pas in de loop van de week verwacht. Vier verdachten van de terreuraanslag op een concertzaal vrijdag bij Moskou... zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. Ze riskeren een levenslange gevangenisstraf. Twee verdachten zouden schuld hebben bekend. In de Russische media gaan berichten rond over martelingen tijdens hun verhoor. Op beelden uit de rechtbank zijn de vier te zien met zwaar gehavende gezichten. Het voorarrest van de vier mannen is verlengd tot 22 mei. Het dodental van de aanslag staat nu op 137 en tenminste 182 mensen raakten gewond. Bij een brand in een varkensstal in Boekel in Brabant zijn waarschijnlijk 4000 varkens omgekomen. De brand brak afgelopen avond uit. Er kwam veel rook vrij en even werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar andere stallen. Maar dat is niet gebeurd. De politie vermoedt brandstichting en heeft iemand opgepakt. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Dat gebeurde na dagenlange zware regenval. Bewoners werden verrast door een plotselinge stroom water, modder en puin. Verschillende huizen stortten daardoor in. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd... en het slechte weer houdt waarschijnlijk nog een paar dagen aan. Het weer, het is droog en afgekoeld tot 1 graad in het zuiden en 5 in het noorden.